7 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De mondkapjesstudie die RIVM-directeur Jaap van Dissel gisteren aanhaalde... is onduidelijk over het nut van de maskers. Van Dissel zei dat er geen bewijs is dat een landelijke mondkapjesplicht werkt... en verwees naar een Noors onderzoek. Maar die Noorse onderzoekers zijn inmiddels tot nieuwe inzichten gekomen. Het kan volgens hen best dat zo'n verplichting in bepaalde situaties wel een positief effect heeft. Bijvoorbeeld in landen met grote uitbraken zoals België... en op plekken waar anderhalve meter afstand houden niet lukt. Het kabinet besloot gisteren dat er geen landelijke mondkapjesplicht komt. Op verschillende plekken in Amsterdam en Rotterdam moeten mensen vanaf woensdag wel verplicht een mondkapje dragen. Het gaat om plekken waar het zo druk is dat het onmogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Beide steden spreken van een proef waarbij gekeken wordt of mensen inderdaad voorzichtiger worden als ze mondkapjes dragen of zien. Er zijn onderzoeken waar dat uit blijkt. In Groningen mag op vrijdag en zaterdag na half twee s'nachts niemand de kroeg meer in... en moeten terrassen op dat tijdstip sluiten. President Trump zegt op Twitter dat het beter kan zijn de presidentsverkiezingen uit te stellen... omdat door het coronavirus veel mensen per post zullen stemmen. En dat zal volgens hem leiden tot de meest frauduleuze verkiezing in de geschiedenis. Trump kan de verkiezingsdatum niet op eigen houtje veranderen, want die datum staat in de wet. De Russische Atletiekbond heeft nog ruim twee weken de tijd om een boete van 6 miljoen dollar te betalen. Als Rusland op 15 augustus nog niet betaald heeft, dan is uitsluiting van atletiekwedstrijden definitief. Dat heeft het bestuur van World Athletics besloten. De organisatie legde de Russische bond een boete op vanwege alle dopinggevallen. Nadat in 2015 duidelijk werd dat in de Russische atletiek massaal doping werd gebruikt... mochten de Russen alleen nog na extra controles onder de neutrale vlag deelnemen aan wedstrijden. Het weer zonnig en warm, maar in het noorden trekken meer wolken over. Het is 23 graden in het noorden tot 27 in het zuiden van het land. Morgen opnieuw zonnig en erg warm tot 35 graden in het zuiden.